Fan FM, het ZFM radioprogramma op de woensdagavond, waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar favoriete groep of artiest mag laten horen en toelichten. Welkom terug, luisteraars, bij het tweede uur van het ZFM radioprogramma Fan FM. Het woensdagavond radioprogramma waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar artiest mag draaien en toelichten. Dit keer geen gast, maar ik ga u alles vertellen over Jack Bruce. In het eerste uur hebben we vooral eh, muziek gedraaid van Jack Bruce en The Cream. In het tweede uur gaan we wat eh, focussen op zijn uh, eh, solo-LP's, solo-platen en dat doen we door voornamelijk nummers te draaien van het album Jack Bruce Collection Items. Het eerste nummer wat we speelden was Waiting on a Word. En nu gaan we verder met Ships in the Night, a theme for Imaginary Western. Ships in the night, searching for day, beckoning lips so far away, shadows dream. hiding from light, ships in the night. Sometimes you feel, oh, then again you can't. Morning comes down soon after the dance. Time slowly drowns, streets so unreal, needing to be. Oh, when the wagons leave the city for the forest and further on, painted wagon of the morning, dusty roads where they have gone. Sometimes we try things you really done yeah. At the summer coming home, oh, falling faces. Mes Ja, hier hoorden we Jack Bruce toch op een andere manier dan tijdens zijn periode bij de Cream. Meer ingetogener, eh, meer eh, instrumenten, en, maar ook heel mooi. Tijdens zijn solo-carrière heeft hij toch al heel veel met andere mensen eh, meegewerkt en gespeeld. Bijvoorbeeld het eerste nummer van Waiting on a World speelt hij samen met Mackie Riley en Eric Clapton. Ships in the Night speelt hij ook met Eric Clapton, met Pieter Weijen en Stuart Elliott. En het laatste nummer wat we net hoorden, Team for an Imaginary Western, ook eh, Clem Clemson, Bernie Worrell en François Garny. One summer day, she went away. She's gone and left me. She's gone to stay. he has gone. But I don't worry. I'm sitting on top. gone. Thank you. See. It's got to be a way of getting at this place we find we're in. we hoorden net Sitting on Top of the World samen met eh, Clem Clemson en Gin the Baker. Ook natuurlijk een van de oude uh, maatjes uit The Cream. Daarna hoorden we Live on Earth, dat hij samenspeelde met Gary Moore en Simon Phillips. En nu gaan we verder met eh, NSU, een live uitvoering. Leuk om te horen dat het live toch heel anders klinkt dan het studio NSU, wat we in het eerste uur draaiden. En daarna draaien we Folksong. Thank you very much, Gary Moore. Ginger Baker. star. weer heel twee verschillende kanten van Jack Bruce. Het eerste het live uitvoering van NSU en de tweede folk song. Twee heel verschillende nummers. We gaan door met uh, The Wind Cries Mary, wat hij samen met eh, David Thorne, Miroslav Tadis en Mark Novey doet. En daarna eh, Live Politician, politician met David Tom, Miroslav Tadis en Mark Novus. Natuurlijk ook weer een hele andere uitvoering dan eh, de studioversie die we in, de eerste, die we in het eerste uur lieten horen. in pieces. traffic lights, they turn blue tomorrow. And shine the emptiness naderen alweer bijna het eind van deze eh, fanfm FM uitzending. Maar ik wil nog zeker eh, het, het, voor mij mooiste nummer van Jack Bruce, Rope Ladder to the Moon, draaien. En als we dan nog tijd hebben, de Child Song. Ik wil ook weer een oproep doen voor, naar alle grote fans van eh, wie dan ook. Laat weten eh, als je ook mee wilt doen aan dit programma. Als je een eh, leuk onderwerp hebt, een eh, leuke artiest of groep. Laat het me weten. Dan gaan we samen een mooi radioprogramma maken over jouw favoriete groep of artiest. Oké, in ieder geval bedankt en tot de volgende aflevering van FanFM. Hier komt Jack Bruce met Rope Ladder to the Moon en Child Song. you but small. You gave me central heat. Thank you. listen. Fan FM, het ZFM radioprogramma op de woensdagavond, waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar favoriete groep of artiest mag laten horen en toelichten.